met het De Griekse autoriteiten hebben een groep actieve kust van de Gazastrook heeft ingesteld. Israël zegt dat wil voorkomen dat er via zee wapens worden gesmokkeld naar de Hamas-beweging. De Griekse kustwacht hield eerder vandaag al een Amerikaans schip tegen dat de haven van Athene wilde verlaten om zich bij de vloot te voegen. Volgens activisten oefent Israël zware druk uit op de Griekse regering om de afvaart te verhinderen. In Londen woedt een grote brand in een vijfsterrenhotel. Het Hilton Hotel is ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand veroorzaakt dikke rookwolken. Het hotel ligt in de buurt van Buckingham Palace. De Franse politie heeft vanmiddag de bus van de Belgische wielerploeg Quickstep in beslag genomen en doorzocht. Na een paar uur werd de wagen weer vrijgegeven. Morgen gaat in de Vendée, in het westen van Frankrijk, de Tour de France van start. De Franse justitie is op de wegen daarnaartoe al de hele week bezig met zoekacties naar verboden middelen. Eerder werden bij een tolkantoor op een snelweg ten noorden van Nantes alle wagens van wielerploegen die deelnemen aan de Tour de France door de Franse politie doorzocht. De finale op Wimbledon gaat zondag tussen titelverdediger Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal versloeg vanavond in de halve finale de Britse hoop Andy Murray in vier sets. Murray won de eerste set, maar kon vervolgens niet op tegen de Spanjaard. Eerder vandaag won Djokovic ook in vier sets van de Fransman Tsonga. Door zijn finale plaats neemt Djokovic de eerste plaats op de wereldranglijst over van Nadal. Ook al wint Nadal zondag van Djokovic. Het weer opklaringen met hier en daar een bui.